Die mooie zomerdag, toen ik jou in Katwijk zag, ging mijn hart meteen van slag zonder pardon. Ik wist niet wat me overkwam, maar ik stond in vuur en vlam. En ik dacht, dat doet alleen die zomerzon. Het was een lange, hete zomer, Rosalinde. Met een zoete geur van hoor er was geen wolkje aan de horizon te vinden. Rosalinde, veel te mooi om waar te zijn. Een maand kamperen in de duinen aan het Noordzeestrand. En daar in Drenthe op de grote stille hei. Het was een lange heen werd een feest voor jou en mij. Op die fijne zomerdag, toen ik jou in Katwijk zag, leek de wereld zoveel mooier om me heen. Ook al was de wind wat koel Ergens had ik het gevoel dat de zon van uur tot uur veel feller scheen. Het was een lange hete zomer, Rosalinde, met een zoete geur van honing en jasmijn. Er was geen wolkje aan Een maand kamperen in de duinen aan het Noordzeestrand. En daar in Drenthe op de grote stille hei. Het was een lange hete zomer, Rosalinde. Ja, die zomer werd een feest voor jou en mij. Het was een lange hete zomer, Rosalinde een zoete geur van honing en jasmijn. Er was geen wolkje aan de horizon te vinden. Rosalinde, veel te mooi om waar te zijn. Een maand kamperen in de duinen aan het Noordzeestrand. En daar in Drenthe op de grote stille hei. Het was een lange Die zomer werd een feest voor jou en mij. Ja, die zomer werd een feest voor jou en mij. Ja, die zomer werd een feest voor jou en mij. Ja, die zomer werd een feest voor jou en mij.